Nieuws van 6 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Rutte voelt er niets voor om de plannen voor het nieuwe belastingstelsel nu al openbaar te maken, zoals de oppositie heeft gevraagd. Hij wil eerst in alle rust kunnen zoeken naar een meerderheid in de Eerste Kamer. Onder meer het CDA en de SP willen pas met de coalitie praten als het principeakkoord openbaar wordt. Vandaag houdt de Tweede Kamer een debat over de gang van zaken rond het belastingplan. Sint Eustatius wordt onder verscherpt toezicht gesteld van het Rijk. Het Caribisch-Nederlandse eiland moet met nog geen 4000 inwoners... heeft een tekort van 900.000 dollar. En dat wordt nog veel meer als het bestuur zijn plan doorzet... om de ambtenarensalarissen te verhogen. Sint Eustatius moet van minister Plasterk binnen een week... met een bezuinigingsplan komen. De inwoners van Ede hebben tegen invoering van een koopzondag gestemd. Drie voorstellen werden in een referendum allemaal afgewezen. Een koopzondag in de hele gemeente, alleen in het centrum van Ede... of alleen bij bouwmarkten en supermarkten. Opvallend was dat inwoners van de stad Ede in meerderheid voor waren... maar dat de dorpelingen in de gemeente massaal tegenstemden. Het Duitse parlement moet waarschijnlijk al zijn computers vervangen als gevolg van een cyberaanval. Vier weken geleden werd op het netwerk spionagesoftware ontdekt. Omdat het niet lukt om die onschadelijk te maken... moeten nu waarschijnlijk alle 20.000 computers van de Bondsdag worden vervangen. Volgens onderzoekers zijn er aanwijzingen dat Rusland achter de cyberaanval zit. In Engeland hebben dieven een exemplaar gestolen van het nieuwste boek uit de serie 50 Tinten Grijs. Het boek Grey komt volgende week uit. De diefstal was maandag. Het is onduidelijk of het gebeurde tijdens het drukken of bij de distributie van de pornografische roman. De uitgever is bang dat details uit het lang verwachte boek nu zullen uitlekken. Het weer, het wordt een zonnige dag met later in de middag wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen kan het 30 graden worden met later op de dag kans op onweer. Dit was het Verkeersupdate.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 Yeah, yeah. Cause I'm the wizard of love. And I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, Do you need me? Do you think I'm pretend? Who will make you feel like cheating?